Michel Koenen met het NOS-journaal. De zuid koreaanse sprak op tv de verantwoordelijkheid genomen voor een politiek schandaal. Ze ligt al dagen onder vuur omdat een vertrouweling onder meer geheime stukken zou hebben ontvangen... het kledingbudget van de president zou hebben misbruikt en bedrijven geld hebben afgetroggeld. President Park zei dat ze er s'nachts wakker van ligt... De Zuid-Koreaanse oppositie neemt geen genoegen met de excuses en eist het opstappen van de president. De Amerikaanse Penn State University moet een boete van 2,1 miljoen euro betalen... omdat er niet werd opgetreden na meldingen over kindermisbruik door een American footballcoach. De succesvolle coach werd lang de hand boven het hoofd gehouden. Vier jaar geleden werd hij veroordeeld tot zeker 30 jaar cel voor kindermisbruik. Uit onderzoek blijkt dat de universiteit al lang wist van de aantijgingen... en dat niks is gedaan om de kinderen te beschermen. De Duitse politie heeft eergisteren een terreurverdachte opgepakt in Chemnitz. De man zou contact hebben gehad met een kopstuk van Islamitische Staat... over het plegen van een aanslag in Duitsland. Volgens de inlichtingendienst is het een Tunesiër... die zich voordoet als Syrische oorlogsvluchteling. De KNVB laat voetballers, journalisten en fans meepraten over de vernieuwingen van de competities in het betaald voetbal. In een enquête op internet mogen ze meedenken over het aantal clubs in de eredivisie, de mogelijkheid voor play-offs om het kampioenschap te beslissen en de ideale maand om de competitie te beginnen. In mei worden de plannen besproken. Het weer nog lokaal kan wat regen vallen en het koelt af tot een graad of zes. Overdag bewolkt met vooral in het westen wat regen. En tegen de avond gaat het overal regenen en het wordt zo'n 10 graden.